Clemens Peters met het NOS Journaal. Italië, Griekenland en Turkije worden geteisterd door hevige bosbranden en tropische hitte. In Turkije staat het dodental als gevolg van de bosbranden op 6. Op het Italiaanse eiland Sicilië proberen circa 250 reddingswerkers het vuur te doven. De luchthaven van Catania was enkele uren afgesloten. Griekenland heeft een noodplan in werking gesteld... en de burgerbescherming en hulpdiensten in hoogste staat van paraatheid gebracht. En ook de rest van de Balkan gaat gebukt onder de hittegolf. De temperatuur blijft daar de komende dagen tussen de 5 35 en 43 graden. De politie heeft vanmiddag na een langdurige achtervolging op de A12 bij Zoetermeer drie mannen aangehouden. Rond drie uur kreeg de politie een melding over een hevige ruzie in een woonwijk in Vught in Brabant. Toen de politie daar arriveerde waren twee auto's weggereden. Eén daarvan werd door het camerasysteem langs de snelweg herkend, waarna de politie de achtervolging inzette. Bij Zoetermeer botste de vluchtauto op de vangrail. Twee arrestanten bleken licht gewond. Zeelieden uit alle delen van de wereld kunnen zich vanaf maandag laten vaccineren in de haven van Rotterdam. Het gaat om een proef waarbij gedurende twee maanden 10.000 vaccins beschikbaar zijn voor de bemanning van zeeschepen. Vijf dagen geleden maakte ook de haven van Antwerpen bekend dat zeelieden zich daar konden laten vaccineren. Dick Advocaat wordt de nieuwe bondscoach van Irak. Hij blijft in dit geval aan tot 2K in Qatar volgend jaar. Eerder was Advocaat al drie keer bondscoach van Nederland. En verder leidde hij de nationale ploegen van de Verenigde Arabische Emiraten... Zuid-Korea, België, Rusland en Servië. De 73-jarige trainer was de afgelopen anderhalf jaar trainer bij Feyenoord. Het weer, de wind neemt langzaam verder in kracht af. Komende nacht valt in het noorden nog een enkele bui. Morgen begint de dag met zon, maar al snel ontstaan er opnieuw buien. Dat kunnen flinke, plaatselijk flinke buien zijn, met onweer en veel, veel neerslag.